Hij zou tijdens het staatsbezoek van koning Abdullah en koningin Raina in Rome lunchen met het koninklijk paar. Maar Berlusconi kreeg zin om zijn vriend Poetin te bezoeken en de Italiaanse premier zegde de lunch botweg af. Dat deed hij zo kort voor de afspraak dat er ook geen ministers meer beschikbaar waren om het Jordaanse vorstenpaar met het Jordaanse vorstenpaar te lunchen. De Jordaanse vorst was woedend. PvdA, GroenLinks, SP en de PVV vinden dat de salarissen bij Luchtverkeersleiding Nederland moeten worden verlaagd. Uit het jaarverslag blijkt dat bij Luchtverkeersleiding Nederland bijna 70 werknemers meer verdienen dan de balken en de norm van 181.000 euro. Het gaat erbij niet alleen om bestuurders, ook een grote groep verkeersleiders verdient meer dan de premier. De luchtverkeersleiding zegt dat verkeersleiders schaars zijn en dat ze bij een lager salaris weglopen naar het buitenland. Twee piloten van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Northwest Airlines zijn vergeten te landen. De twee zeggen dat ze in een felle discussie waren verwikkeld over hun werkgever. Daardoor hadden ze niet in de gaten dat ze al voorbij de eindbestemming Minneapolis waren. Het toestel was al 230 kilometer te ver toen de piloten hun vergissing opmerkten. Met ruim een uur vertraging zijn ze alsnog geland in Minneapolis. Aan boord van de Airbus waren 144 passagiers. De twee piloten zijn geschorst tot de resultaten van een onderzoek naar het incident bekend zijn. De Duitse jeugdfilm De Krokodillenbende heeft op het Cinekit Festival in Amsterdam de publieksprijs gewonnen. De juryprijs ging naar de Koreaanse film Een Nieuw Leven. Bij de televisieprogramma's ging de prijs van de jury naar het NPS-programma Klokhuis. Ook de nieuwe media kwamen aan bod op Cinekit. Zo waren er prijzen voor het crossmediale NCRV-programma Spangas en de karaoke-site van het VARA-programma Kinderen voor Kinderen.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 Tell me, darling, is there still a spark or only lonely ashes of the flame we knew? Should I go on whistling in the dark? Serenade in blue. It seems like only yesterday, a small cafe, a crowded floor, and as we dance the night away, I hear you say forevermore, and then the song became a sigh, forevermore became goodbye, but you remained in my heart. Tell me, darling, is there still a spark? Or only lonely ashes of the flame that we knew? Should I go on whistling in the dark? Serenade. in Frank Sinatra als opener van het tweede deel van deze CFM samengesteld en gepresenteerd door Hilly Jansen en Tom Hendricks. Sinatra met een bijzonder nummer, tenminste voor mij, Serenade in Blue, in 1942 gecomponeerd door Harry Warren. En van jongs af aan heeft deze melodie mij aangesproken. Mogelijk vanwege de weemoed die erin zit. Maar heel veel mensen hebben het nummer eh, in hun repertoire opgenomen. Ik heb een aantal versies bij elkaar gezocht en zal die zo af en toe laten horen. Voor vandaag, en dan moet ik even aan de cd-speler gaan draaien. Voor vandaag heb ik een, een, een, uitvoering van de band van de Schotse trompetist en cornetspeler Alex Welsh. Serenade in Blue. Het was de vervulling van een al een tijdje liggend verzoek om weer eens die altijd herkenbare en onverwoestbare Basin Street Blues te draaien. Vaak horen we dan die befaamde opname van Louis Armstrong en his All Stars met die knallende drumsolo. Maar eigenwijs als ik ben, koos ik daarom ditmaal een redelijk onbekende Basin Street Blues van bandleider en clarinetist Benny Goodman met als gastsolist trombonist Jack Teagarden. Hilly. Ja, ik ga weer de rustige kant op. Eh, ik ga naar The Nearness of You van Milt Jackson en Horace Silver. Milt Jackson op vibrafoon en Horace Silver op plink plink piano. times we stood and talked like this before. again. Diane Crawl, Where or When. Ik heb nooit zoveel te vertellen over een artiest. Ik vind het toch wel mooi of ik vind het niet mooi. Het is <laughs> heel simpel. Nou, wat simpel. In het eerste uur heb ik eh, eh, onder andere muziek laten horen van de Beatles... gespeeld door bekende Amerikaanse jazzmuzici. En een van degenen die eh, zich daaraan vergrepen heeft... was een van de grootste blanke Amerikaanse drummers, Buddy Rich... Hij liet oor en oog vallen op Norwegian Wood. In 1965 verscheen op het Beatle-album Rubber Soul. En twee jaar later nam Buddy Ritt het met zijn big band op. Het is een beetje rusteloos, maar ja, we zitten al in het tweede uur. het Het begin leek klassiek. Van jou? <laughs> <laughs> nou, het was een opvallende instrumentale uitvoering van het overbekende My Funny Valentine. Een showsong van Roger and Hart uit 1937 die een jazzstandard is geworden. En werd gespeeld door een kwartet dat zich standaard met de klassieken bezighoudt, maar ook in de jazz zijn voetsporen heeft staan. In 1973 opgenomen in het Amerikaanse shuttle door het Kronos Quartet. My Funny Valentine. Jullie. Ik ga nu iets draaien van Melody Gardot van het album My One and Only Thrill. En wat ik zo leuk vind is deze is een, best wel een jonge vrouw die heel volwassen al zingt en haar eigen teksten schrijft. En als je dan alleen luistert, eh, dan denk je van, hoe zou die vrouw eruit zien? Nou, je moet eens gaan kijken. Dit is echt een hele het is een mooie, mooi plaatje, ja. hele mooie vrouw. dus of het plaatje overeenstemt, laat ik aan jou over. Maar hoe heet het nummer? Um, deep Within the Corners of My Mind. Boei. within the corners of my mind. I keep a memory of your face, and I only pull it out when I long for your embrace. within the corners of my mind. I'm haunted by a smile as it promises me joy, like a journey to a trial. hard to see. What you do to me is like a page right out of Ernest Hemingway. Though I try to fight, all the words you write leave me standing in the starring role in some tragic lover's play. But deep within the corners of my mind, I'm praying secretly that eventually in time there'll be a place for you. place for you and me. There'll be a place for you. watching winter turn to spring. Walking on in the dark and seeing lovers do their thing. was show Een beetje een uh, soulnummer. Ik weet niet of je dit nog jazz kan noemen, maar ik vond, wel, eh, ik vond het wel lekker eigenlijk. Dat mag jij jazz noemen. Oké. Okay. Zeg Hilly, ik hoor jou kwasten gillen. Ja, die ik wil, die wil, heel aan het werk. Ik heb nu ook een beetje schetsjes gemaakt, dus ik ga nu lekker aan de, aan de slag. Bedankt voor je inbreng. Graag gedaan. En tot de volgende keer. Oké. Ja, ik was eh, dus bezig met muziek van de Beatles, die ook in de jazz wordt gespeeld. Het volgende nummer dat tot tot jazzhit werd gepromoveerd is Blackbird. In 1991 opgenomen door trompetist Wallace Roney, sopraansaxofonist Bill Pierce, pianist Mulgrew Miller en bassist Ira Coleman onder leiding van drummer Tony Williams. Blackbird singing in the dead of the night. as in a morning sunrise, the light of love comes stealing into a newborn day. Flaming with all the glow of sunrise, a burning kiss is sealing a vow that all betray. For the passions that thrill love and take you high of the passions that kill love and let it fall to hell. So insane stories softly as in a morning sunrise. The light that gave you glory will take it in